Michel Koenen met het NOS-journaal. In België is regierstrein achterop een goederentrein gebotst. Bij het ongeluk tussen Luik en Namen zijn drie mensen omgekomen. Negen mensen raakten gewond. Een aantal van hen verkeert in kritieke toestand. Twee treinstellen zijn ontspoord. Spoorbeheerder Infrabel kan nog niet zeggen hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor zijn terechtgekomen. Er zouden werkzaamheden zijn geweest aan het spoor. De premies voor autoverzekeringen zijn flink gestegen, meldt vergelijkingssite Independer. Een eenvoudige WA-verzekering is op jaarbasis 89 euro duurder vergeleken met vorig jaar. Een stijging van 20 procent. En jongeren worden het hardst geraakt in de portemonnee. Zij betaalden eind vorig jaar nog gemiddeld 884 euro per jaar. Nu is dat meer dan 1100 euro. Bijna de helft van de NS-conducteurs maakt dagelijks gevaarlijke situaties mee... doordat reizigers na het vertreksignaal nog proberen in te stappen. Dat heeft de NS onderzocht met een enquête onder de eigen conducteurs. Mensen steken hun voet of zelfs kinderwagen tussen de deur. Ook houden reizigers de deur met kracht open voor mensen die nog snel in willen stappen. Daardoor ontstaat vaak onnodig vertraging, zeggen conducteurs. De NS start daarom vandaag een bewustwordingscampagne. En Engeland heeft voor de vierde keer de titel veroverd bij het WK darts voor landenteams. Phil Taylor en Adrian Lewis wonnen de finale in Frankfurt met 3-2 van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. En van Gerwen kon de titel van Nederland pakken tegen Lewis, maar het liep niet, waardoor de Engelsen alsnog wonnen. Het weer nog. Het wordt opnieuw zomers warm met maximaal 28 graden. In de middag kans op stevige onweersbuien met hagel en lokaal mogelijk wateroverlast.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 how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying.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 I can't stop the grew alone.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 saw him, my heart.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 también me voy.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 ZFM. ignore the stars and we with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang. Come on